Dames en heren, welkom bij Cultureel Verzet. Het platform waarin we het publieke debat gaan proberen open te breken en waarin we maatschappelijke zaken gaan bespreken. Ik ben Peter, jullie host, en vandaag gaan we twee dingen bespreken. Het main topic zal zijn de dalende geboortecijfers en wat daar eigenlijk allemaal achter schuil gaat, of hoe het komt, of nou, over dat soort dingen meer. Daarvoor gaan we straks kijken naar een fragment van een debat talen weliswaar, maar dat is niet echt aan de orde. Of het nou Engels of het Nederlands is, is het in het Frans. Ja, is voor mij wat minder goed te begrijpen. Maar eh, eh, een debat tussen Mark Reader en Andrew Wilson, waar ik straks wel iets meer over zal vertellen. Maar ik wil eerst eens even gaan duiken in iets wat als nu weer voor flink wat ophef heeft gezorgd in het landschap van sociale media. Uh, eh, er is een Amerikaans bedrijf, American Eagle. En die hebben bedacht dat zij een leuke ah, advertentie wilden gaan maken voor eh, hun, hun, spijkerbroeken, hun jeans. En ehm, ja, de advertentie die heeft voor nogal voor wat ophef gezorgd. En eh, als ik af en toe om me heen zit te kijken alsof ik gek ben, er zit er een fucking vlieg hier en ik word er helemaal stapeldoor van. Maar met, met elke keer mis, dus als ik straks even mijn camera uitzet of ineens weg ben of whatever, ben ik proberen om de krenk te pakken te krijgen. Anyway, off topic. Ehm, laten we maar gewoon gaan kijken naar de, eh, naar de advertentie. Eh, dit is de, eh, de advertentie zoals die is. Ik zal mezelf weer even uit beeld halen. Want er gaat namelijk straks om een stukje tekst die als plaatsvindt in, in, in deze advertentie. Ik, ik geloof veel te veel. We gaan gewoon kijken. I'm not here to tell you to buy American Eagle chains. And I definitely won't say that they're the most comfortable jeans I've ever worn. Or that they make your butt look amazing. Why would I need to do that? But if you said that you want to buy the jeans, I'm not going to stop you. But just so we're clear, this is not me telling you to buy American Eagle jeans. Sydney Sweeney has great jeans. Sydney Sweeney has great jeans. Oké, okay, een stukje terug. Yes, kijk, hier gaat het om. Sydney Sweeney has great jeans. Kijk, ben ik weer. Ehm, waarom is hier zo'n ophef over? Nou, allereerst, deze reden reclame is natuurlijk een uh, appetijtelijke jonge dame. Ehm, blank van huidskleur. En ehm, ze hebben het hier over great jeans. Double entendre, people. Want zoals jullie allemaal weten natuurlijk, we moeten allemaal zo multicultureel te de pest doen. We moeten multidivers zijn en, en aanleg betekent dat alles wat blank is, dat is slecht. En zeker ik, want ik ben nog eens een man. Maar omdat de double entendre hierin zit, wat ze zelf ook wel sneaky zegt hoor in het, eh, in het stukje See what I did there. Eh, yes, we saw what you did there. Want je zegt hier great jeans. En jeans zijn niet alleen spijkerbroeken, maar zijn natuurlijk ook gewoon genen. Ja, en ehm, daar zijn nog wat mensen over gevallen. Ja, er is een hele hoop gezeik over geweest. Eh, sociale media staat er helemaal vol mee. Ehm, ik kan tal van voorbeelden opnoemen, maar eh, dat ga ik niet doen, want ik wil jullie niet meer vervelen voor zo lang als het duurt. Want we hebben nog genoeg andere gekkigheid om in te duiken straks, maar ik wilde dit toch even met jullie delen, want dit is echt zo ongelooflijk bizar dat hier zoveel gezeik over is. Omdat het een blanke vrouw is die als hier zegt, eh, dit gaat over de jeans en over de broek, spijkerbroek. En omdat ze een leuk, leuk woordspelletje ervan gemaakt hebben. goede genen, omdat ze er gewoon, eh, ja, ze ziet er gewoon goed uit. Punt. mogen we dan gewoon zeggen. Is gewoon een mooie uitziende vrouw. Punt. Je mag tegenwoordig helemaal niks meer zeggen, mensen. Je mag tegenwoordig helemaal niks meer zeggen. Maar goed, we hebben het toch gezegd. We hebben er toch even naar gekeken. En we hebben het toch even proberen te duiden. Ehm, ik word altijd gek van dat gezeik. Maar ja, eh, wat doe je er allemaal aan? Next up is een van mijn favoriete dingen om te kijken tegenwoordig. Een debat. En vooral live zou ik het leuk vinden om te kijken. Maar ja, het is Amerikaans, dus het is allemaal fucking in de nacht. Dan kan ik helemaal niet live kijken, dus ik kijk dat meestal even terug. Uh, ho, ho, ho, ho, wat ga ik nu doen? Ik wilde mezelf verplaatsen. Eh, zo, gaat het zo beter? Ik hoop het wel. Ja, eh, want waar gaan we naar kijken? We gaan vandaag gewoon het dus hebben over die dalende geboortecijfers en wat voor effecten dat heeft op onze samenleving als geheel. Uh, daarom heb ik dit debat erbij gepakt. Eh, dit debat is een iets ruimer debat dan alleen maar eh, de geboortecijfers en dergelijke. Dit gaat over wat is beter voor de samenleving. je ziet het ook, hè? Mark Reed, de atheist, of Andrew Wilson, de christen. Uh, nou is het niet per se atheïsme tegen christendom, eh, maar het is meer het uh, ehm, seculair humanisme tegenover het christendom. En welk van die twee wereldbeelden is beter voor een samenleving aan zich? Dat is eigenlijk waar het eh, hier in dit debat over gaat. En ze komen op een gegeven moment ook op het punt van de dalende geboortecijfers. En eh, als je geen mensen meer hebt, ja, heb je niet echt een samenleving om daarvan te spreken. En dan kun je niet echt spreken van geluk en van eh, genoegdoening en al dat soort zaken meer. Ja, ik kan er nog een uur over praten en inleiden en weet ik wat. Laten we maar gewoon gaan kijken. Ik zal af en toe eens een pauze zetten om een dingetje te duiden of eh, mijn commentaar erop te geven. Maar eh, let's dive right in, shall we? Dit is trouwens het debat op Modern Day Debate. Ik ga nog even door met modern Day Debate die heeft veel, veel van dit soort debatten. Eh, vaak één op één, soms twee op twee. En dan eh, eh, ja, met, met zulke stellingen. zoals jullie kunnen zien onderin ook. Hè, we beginnen pas op drie kwartier. Nou, ik ga jullie niet de rest van de zeven uur durende debat laten zien. Ehm, misschien tien, vijftien minuten. waar we samen doorheen gaan. en daarna zal ik natuurlijk nog even een dingetje vertellen over hoe, hoe, dat betrekking heeft op Nederland zelf. Ehm ja, Modern Day Debate is gewoon een interessante club. Uh, heeft vaak leuke debatten. Eh, zowel eh, zo, zoals dit. Dit is eigenlijk ook precies wat ik wil gaan doen met cultureel verzet. Ook gewoon mensen die als een mening hebben. En die als daar een wereldbeeld bij hebben bedacht. En laat die maar lekker tegen elkaar clashen. Ehm, kleine disclaimer vooraf. Ehm, niet geschikt voor kinderoren. En daarmee bedoel ik, uh, er worden genoeg shits, fucks, uh, en weet ik wat wordt er over en weer gesmeten. En ehm, dit is ook niet echt een debat zoals je dat zou zien bijvoorbeeld in een... Eh, in de Tweede Kamer natuurlijk helemaal niet. Want uh, daar wordt alles eh, netjes en uit hoger en er eh, ehm, is ook geen debat bij bijvoorbeeld een Jinek of, of bij, ehm, weet ik veel welke programma's tegenwoordig allemaal, die tafelprogramma's die veranderen elke keer zoveel. De enige die nog een beetje zou kunnen aansluiten op dit niveau is denk ik VI of voorheen VI, weet ik veel. In ieder geval Johan Derkser uh, eh, eh, van de Gijpen en die tafelgasten die daar zitten. En die kunnen misschien dit nog een klein beetje uh, veroorloven om dingen te zeggen die ze niet mogen. Maar dit is een bladsport En een bladsport is eigenlijk uh, alle remmen los. Gooi er maar wat je wil zeggen. je wordt niet, niet op je taalgebruik, gelukkig, thank God, niet op je taalgebruik afgewezen. je wordt vooral bekritiseerd op geen wat je zegt en niet op hoe je het zegt. Heel prettig. En in een bladsport is het ook heel erg prima om elkaar af en toe eens even een persoonlijke sneer uit te delen. Ehm, zoveel mogelijk natuurlijk op inhoud. En we gaan elkaar niet lopen, ze gaan elkaar niet lopen afzeiken. Dat is helemaal niet de bedoeling. Maar je mag echt best wel, op de, best wel een beetje pit en een beetje, beetje er hard in knallen. En dat vind ik het leuk als ook soort debat om te kijken. Maar dit gaat dus, dit specifieke stuk wat ik met jullie wil gaan bekijken, gaat dus over die dalende geboortecijfers. Waar we in, de, in ieder geval in de westerse samenleving tegenaan lopen, maar ook in, eh, in Azië hebben ze daar ook last van. Eh, en elders in de wereld wellicht ook. Ehm, zover heb ik mij nog niet daarin verdiept hoe dat helemaal wereldwijd eruit ziet. Maar het ziet er niet best uit, in ieder geval voor de westerse samenleving en voor de Aziatische samenleving. Dus nou, we gaan gewoon kijken. En dan, eh, ja, zoals ik zei, af en toe zet ik maar pauze. Zal ik even een beetje tegen jullie praten, want anders wordt het een heel eenzijdig verhaaltje. Let's dive right in, shall we? For your morals, where are you getting them from? So, so oh, here's the and thing. by the way, uh, nou ja, tussendoor, jullie hebben mij al zien roken. Dat zal ik ook blijven doen. Eh, vind je het nou heel vervelend dat ik rook? sorry about that. Can't help it. Cheers. We're talking about the effects of Christianity on society. Can you yes. tell me, no, even if Christians, I'm seeding, even if Christians are totally wrong and the whole shit is made up and out of their brains, it's still better for uh-huh. society uh-huh. than whatever you have. No. Yeah, Mark. Where is yeah. your evidence of that? Yeah. So here's my evidence of this. Yeah. Let's start with the secular nations not being able to reproduce themselves, Mark. And the more secularist a nation gets, the less likely they are to be able to reproduce themselves. Let's start with so South what? Korea. Can you so pull what? up? Can you pull? Yeah. So can so wait, wait. What? I'm sorry. I'm sorry. How do you have humans flourish if you don't have humans? You you just you can like just because the population isn't exploding doesn't mean people you know are not well or happy or. <sighs> Wacht even. Mark zegt hier: just because the population isn't exploding doesn't mean people are not happy. Oké, prima. En dat kan. Mensen kunnen echt eh, geluk ervaren. Daarom zien we ook de depressiecijfers over de hele wereld eh, omhoog schieten als een malle. Want we hebben geen richting meer, we hebben geen doel meer. Dat, eh, ah, het is altijd zulke... Oh, ik krijg altijd een beetje hoofdpijn van, van zulke soort mensen. Hè, want, fuck it. Anyway. Ehm, maar dat betekent niet dat mensen niet meer gelukkig zijn. Nee, oké, maar als je geen mensen meer maakt, heb je ook geen mensen meer die dan gelukkig zijn. En dat is een beetje het punt die Andrew hier ook probeert te maken natuurlijk. Ehm, ja. Misschien moet ik gewoon nog niet te veel gaan zeggen. Misschien moet ik gewoon eerst even een stukje verder kijken. Ik zal eerst eventjes... En ik heb nu net Modern Day Debate gezegd, wie dat zijn. Mark Reed kende ik niet hiervoor. En ehm, na het kijken van dit debat heb ik ook niet de neiging om daar nog heel veel meer van te gaan kijken. Eh, want eh, zijn argumenten zijn eh, slappe hap, op zijn zacht gezegd. althans, vind ik. misschien dat je, juist eens kijken zegt van... Eh, ik vond het wel tof, ik ga meer van die Mark Reed opzoeken. Hij heeft gewoon een eigen YouTube-kanaal. dus je kunt hem natuurlijk gewoon opzoeken en gaan kijken wat hij allemaal, allemaal te vertellen heeft. wellicht dat ik dat nog eens ga doen, maar dan meer vanuit het oogpunt van... Eh, wat, wat zegt hij nou precies? En eh, misschien dat ik dat nog eens kan gaan gebruiken in een van deze eh, cultureel verzet afleveringen. Andrew Wilson volg ik wel een tijdje. Andrew Wilson is een, heeft zelf een kanaal The Crucible. En met The Crucible doet hij nou, van, van zulke soort debatten. Doet hij, hij geeft politieke duiding. Hij geeft commentaar op video's, zoals ik dat nu eigenlijk ook aan het doen ben. Ehm, wat doet hij nog meer? Hij sluit aan bij verschillende podcasts waar hij eh, geïnterviewd wordt. Hij schuift aan bij Whatever Podcast, dat hij regelmatig trouwens. Whatever Podcast is een dating podcast waarin eh, eh, de host Brian Atlas, die nodigt een x-aantal dames uit die als, ehm, ja, samen met hem gaan kijken, oké, maar hoe werkt daten tegenwoordig eigenlijk? Wat zijn nou de voorkeuren van, van mannen binnen een relatie? of ze voorkeuren van vrouwen binnen een relatie? Hoe voelt elkaar dat aan, ja of nee? En daar zit die Andrew dus ook vaak bij om zijn mening daarover te geven. En dan gaat hij met die dames in gesprek, eh, in discussie, soms in debat, soms ook best wel een beetje fel. Ehm, wel altijd fair trouwens, dat moet ik er wel bij zeggen. Uh, Andrew volgt is al een tijdje. Ik heb denk ik nou twee, 300, 400 uur aan debatten van hem gezien. Eh, of video's of whatever. dus ik heb er genoeg van hem gezien ik weet een beetje ook waar die vandaan komt en, en waarom die dingen zegt. Dus daarom zal ik ook misschien af en toe even proberen te duiden wat hij precies zegt. Want hij wordt niet altijd goed begrepen. En korte clips zijn altijd helemaal ruk. Wil je nou echt alles weten van dit, eh, van dit debat en dit debat zelf ook gewoon helemaal gaan kijken? Ik zal de link delen in de, in de omschrijving. Eh, ook de kanalen trouwens van, eh, van beide heren en van Modern Day Debate. Want het is wel zover als je hun, materiaal gebruikt dat, ze ook, dat je ook gewoon kunt kijken... oké, okay, wat doen ze dan eigenlijk allemaal? Dat eventjes eh, als tussendoor eh, om even iets, iets meer beeld te krijgen bij, eh, bij het debat die hier gevoerd wordt. Dus het, debat is atheïsme of uh, seculair humanisme tegenover christendom. Wat is beter voor een samenleving? En dit stukje gaat dus echt over de, de birth rates, hè, dus de geboortecijfers. Living well. What, what makes you think that do you know how to do Mark, do you know how to do math? Tons of humans is uh-huh. actually um, somehow people not being well. How did you Mark, get there? Mark, do you need to have humans for the humans to be well? Do you really think out of 8 billion humans on this mm-hmm. planet mm-hmm. that suddenly we're just all going to die out? Is that is that what happens Mark, in fantasy? Mark, you need to look at the UN projections for the last 60 years. They have not hit any of their marks for the projection of population. They're predicting population collapse. Mark, they're predicting population collapse in almost every okay. single Western. Whoa. Ik zal ook tekst tegen terug doen. Andrew die zegt hier, de, de, de Verenigde Naties die heeft een, een, projectie van hoe groot moet je populatie blijven en hoeveel mensen moeten geboren worden om die populatie op orde te houden. En al die modellen die voorspellen dat de populatie gaat inklappen. Hè? Population collapse. Dus echt gewoon total destruction. En het enige wat Mark erop te zeggen heeft is, so what? Hoorde ik hem dat nou echt goed zeggen? Ik eh, speel hem nog één keer af, maar als ik... Oef, oef, oef. Years. They have not hit any of their marks for the projection of population. They're predicting population collapse. Mark, they're predicting population... So what? Nou, so what, Mark? Ehm, als de hele samenleving, populatie, inzakt, instort, moet ik zeggen echt wel een gigantisch probleem, vriend. Dan heb je echt een gigantisch probleem. Als je geen mensen meer hebt om nog voor ouderen te zorgen, om te zorgen voor de landbouw, om te zorgen voor de visserij, om te zorgen voor de, eh, eh, de dieren op de boerderij, voor het eten wat wij eh, dagelijks consumeren, voor het, die, die als de waterzuivering bijhouden, die als weet ik veel, alle dingen, geneugden des levens, hè? de peukies en de, de biertjes en je, je weet ik veel wat je allemaal naar binnen schuift. Alles verdwijnt daardoor, want je hebt geen mensen meer om het allemaal te maken. En dan kun je zeggen, ja, maar je hebt toch veel minder mensen om het voor te maken. ja, oké, maar als het niet meer winstgevend is, gaan mensen het niet meer maken, gaan mensen het niet meer doen. Population collapse, people. Population collapse. En wat zegt Mark? So what? So what? Who cares? So what? Lekker boeien. population collapse in almost every okay. single Western nation, which can't reproduce itself. In most of the Asian nations, can't reproduce themselves. They're looking at China having half of the population in only 70 years, Mark. How's secularism helping us here? With you human flourishing, can't even reproduce your own nations. Oh, this is hilarious. You think mm-hmm. population decline is like civilization collapse. Is that yeah. really what you you yeah. think so? Yeah. Oh, it's doom and gloom. Oh dear. Oh dear, it's not like there's any yeah. other humans on the planet that could possibly, possibly be flourishing at all. When like the, the religious ones of the planet is. You mean like the religious up. ones who keep on populating, Mark? Like those ones? Not necessarily. Oh, necessarily, Mark. I'll tell you what. Show me any secularist society, which is their population's increasing domestically. Show me any all of the populations which increase are religious. You're right, Mark. There are going to be some humans who continue to populate, the religious ones. Daar heeft Andrew wel een punt. Daar heeft hij echt een goed punt. Ehm, in een wereld natuurlijk waarin materialisme steeds groter, belangrijker wordt ehm, en mensen er steeds vaker voor kiezen om geen kinderen te krijgen of veel later kinderen te krijgen. Ehm, ja, dat is denk ik wel een probleem. Want wat gebeurt er aan met de samenleving eh, waarin het krijgen van kinderen wordt gezien als een belemmering? Dat is namelijk een samenleving waarin wij leven tegenwoordig. Want eh, ja, zo laat mogelijk, eerst, eerst opleiding, eerst carrière. En als je als samenleving wil overleven, dan zullen er kinderen geboren moeten worden, want je moet je populatie vervangen. Dus hoe kan een beschaving overleven als ze haar eigen toekomst wegcijfert? En ehm, het gekke is nog wel dat we, eh, we beschermen het recht om te doden. heb ik het over abortus. Maar het recht op het gezin niet echt. Hmm. Misschien dat we die vragen nog kunnen beantwoorden straks. Ehm, misschien wordt die al wel beantwoord trouwens hierin ook. Laten we gewoon rustig verder kijken. Yeah, I, I don't I don't it's a non sequitur. It's basically Oh, what's the non sequitur here? Basically a slippery slope argument to say because there is a decline. It's not a slippery slope. This then, is empirical then, data. Then then then, then um, populations have to bottom out and we're all going to go extinct. I mean, will you listen to this nonsense? Even Mark. if, even if that is the situation uh-huh. in a doomsday situation where, mm-hmm. oh, society collapses because we can't procreate, we can still make people, there's IVF, there's all kinds of things. There's, you know, we can address these issues. okay. Along, How? Not the doom and doom thing. But How do you address I notice, them? What I notice is that you will not answer any of my questions. Yeah, it's not. This is isn't a God not real debate. This is about the effects. From, and why does that matter? Ignore it altogether. I ceded why it. Should I, I answer your do you questions? Know what, do you know what seeding you the point is? It. Yeah, I just so you, it. You are a delusional person sure. Anyway. with this fantasy in your head. Oh, sure. oh doom yeah. and gloom. The world is going to collapse sure. into a Tell uh, me how I'm wrong. Because Tell me how I'm wrong, Mark. Tell me how I'm wrong. Because it's a slippery slope. Even There's if no the population slope. goes down, we can no. address a lack of population. We then do how? not need how? 8, 9, 10 mil- billion people on this know, planet Mark? in order know? to keep a stable population. Okay, Mark, let's let's find out if this is true. You say that this is, I'm making a slippery slope argument. Are you aware how the slippery slope fallacy works? Yes, it's when you point out a mm-hmm. uh, causal link to something and then project it down on a series of unlikely circumstances that you cannot possibly know in mm-hmm. order to reach a conclusion that doesn't actually follow. Okay, would you say it's a slippery slope argument if I say if people don't have sex, they're not going to have kids? What? Is that do you do you think that that's a slippery slope? No. No. Why not? Why not? Yeah. Well, um, aside from just a slight change I would make to that is people that do IVF can have kids without having sex, by the way. So there is that. Well, no, not people, women. So I guess I would make a slight caveat to that too, Mark. <laughs> <laughs> but anyway, the point like, is um, like. if people people don't have sex, we're not going to have kids. You agree that that's true, right? Yes. Do you agree that if we don't have kids, we're not going to have humans? If I agree we're not don't have kids, we're not going to have humans. Mm-hmm. Yes. Okay, great. So then if I point to a country and the country is not having kids, then the human supply is decreasing or increasing, Mark? Yeah. So um, yeah, answer you, the question. Your please. idea that you no, I'm I'm doing your your argument here is people mm-hmm. in that country are still having sex, and people in that stunt country are still having kids. That's not what I asked you. I asked you: Is the population increasing in human supply or decreasing in human supply? It's decreasing. It's decreasing. And don't yes. you want? I, I'm sorry, but the whole point of human flourishing, I would assume, is that you want the humans to flourish, right? Isn't that the whole point? When did I say human flourishing in that context? Well, what? So you oh, just uh, wait, uh, wait. I'm, uh, I'm super uh, confused. Uh, help me uh, out. I, I, help me out, Mark. How do we have human flourishing if there's not humans? Well, th- hang on a second. ik hou ervan, Bloodsport debate. Heerlijk. Maar inderdaad, uh, Andrew is natuurlijk gewoon gelijk. Eh, als je geen mensen hebt, dan gaat je populatie naar beneden. That's just simple fact of logic. Eh, oh, I'm, having problems with my uh, browser. Yeah, you're having problems. All right. <laughs> <laughs> yeah, I'm having problems with my. Oh, there we go. Okay, gotcha. All right. Uh-huh. Um, so So, human flourishing, like you're basically saying people will not have kids. But the funny thing is this that the people that mm-hmm. will actually keep going are the people that do have kids because people are having kids in those countries. So, your statement that, hey, people aren't having kids in those countries is not actually true. Is there a threshold? People will still continue to have kids and then it will reach a stabilizing point because, oh. hey, the descendants of people having kids will have kids of their own. And, just- toch Eh, hij zegt het wel mooi, maar dat is niet wat de cijfers weergeven. De cijfers geven namelijk een ehm, dalende trend weer qua geboortecijfers. Dus de geboortecijfers die gaan niet, naar beneden. En als je geboortecijfers dit doen en niet dit, heb je een probleem. Heb je gewoon een probleem. Kunnen we lang of lullen, kunnen we kort overlullen. Maar dan heb je gewoon een probleem. Natuurlijk kunnen we de oorzaak, kunnen we, kunnen naar heel veel dingen wijzen. En dat ga ik straks ook doen. Maar als het populatieniveau naar beneden gaat omdat er niet meer kinderen worden geboren, heb je een probleem, Mark. Dan heb je gewoon een probleem. Kun je niet omheen. just because um, you know people, the population rate is declining, like that means the population growth is declining, doesn't mean it's going to have a collapse. You have not you have not linked that in. You have not tied that knot. And Great. the statement that yeah. people in these countries aren't having kids is is ridiculous. Oh. As there is less people, there will be more opportunities for people to have larger families. I it see. It is an ebb and flow. I so, see. Um, you know eventually it will reach a stabilizing point we can have immigration we can we can stabilize this it's not a problem at all we can have immigration it's not a problem at all ja oké okay. klopt je kunt gewoon mensen van buitenaf hierheen halen of, waar dan ook maar heen halen en dan heb je het probleem niet meer want je uh, je populatie die gaat niet daadwerkelijk naar beneden dat is waar voor de eerste generatie, misschien nog voor de tweede generatie. Maar de generatie die je hierheen haalt, ja, die past zich aan aan de wijze waarop het land was naartoe gaan omgaat met eh, eh, repopulatie. Dus als mensen in, Nederland, je had mensen hier naar Nederland toe. Nederlands die, eh, eh, ja, die neuken gewoon te weinig. met te weinig seks, dus die krijgen geen kinderen. En dat gaat de generatie die volgt op de generatie die hierheen komt. En de eerste generatie die hierheen komt, die zal doen zoals ze dat in het land van herkomst ook doen. Dus die populatiestroom die blijft wel aardig, eh, aardig gelijk. Maar die generaties, eh, zodra je de tweede generatie komt. Eh, dit is de eerste generatie. Dan heb je de tweede generatie, die gaat zo. En de derde generatie, en die gaat nog verder naar beneden. En dat stabiliseert zich, want hier zaten we al. Dus we gaan alleen maar weer verder naar beneden. Dus je kunt wel migratie hebben, maar je zult steeds meer mensen hierheen moeten halen om de populatie op orde te houden. En als je dat doet, heb je, haal je A, het land van herkomst leeg. Daar blijven weinig mensen over. En als je al die mensen hierheen haalt, en ze hebben hier ook geen seks om de kinderen te krijgen. Want wat we net hebben vastgesteld, of wat ze net hebben vastgesteld. Hoe, dan los je het probleem niet op. Dan blijft het probleem gelijk. Je hebt even de tijdelijke, tijdelijke stagnatie van het probleem. Maar het lost het probleem niet op. Nobody thinks it's a problem except for these crazy doomsdayers. Man, that's so true. South Korea has in, declared a demographic national emergency due to its extreme low birth rate, those science denying doomsdayers. The country's fertility rate, which measures the average number of children a woman is expected to have, is the lowest in the world. The crisis has prompted the government to implement various measures aimed at boosting the birth rate and addressing the broader demographic challenge. Why? Because it's at 0.72, Mark, which means there's not going to be a South Korea in 100 years at that rate, Mark. it won't be there mathematically, Mark. They, they oh, won't exist. Ja, Mark lacht het wel weg. Ja, als, <laughs> wat een grapjas. <laughs> wat leuk. Maar het is wel waar. Als je met 0,72 kind per vrouw werkt, dat is minder dan één kind per vrouw in je samenleving. Dan verdwijnt je samenleving. Punt. Daar, kun je lacherig om doen, Mark. echt, de domheid van sommige mensen is echt ongelooflijk. Maar goed, laten we het vriendelijk houden. Laten we een vorm van de twijfel geven. Misschien gaat er nog wat nuttige dingen zeggen, wat zinnige dingen. Ik heb hem er dus verder in ieder geval niet op kunnen betrappen. yeah, yeah, no. why? Why do you think that maybe they'll be Koreans, raptured? Maybe they'll be raptured. Why do you think that these South Koreans, Mark? Why um, do you um, think the South Koreans are such science denying math the crisis, haters? The crisis isn't that they think that the population suddenly going to vanish into the ether, as Andrew's trying to suggest. The problem oh. is an aging population and taking care of people that are older. If you don't have enough population, it's kind of harder to take care of people that are older. Luckily. Dat is waar. Je hebt geen mensen meer om nog te zorgen voor de ouderen. Dat klopt. Maar je hebt op een gegeven moment helemaal geen mensen meer. Eh, ik ben altijd een beetje verbaasd over het feit dat mensen dit, eh, eh, zoals die, die, dat argument die, die, die Mark Reed hier maakt. Ik hoor het wel vaker om me heen. ook wel in mijn eigen kringen, zou ik maar zeggen. En elke keer als mensen dit, dit soort dingen horen, zeggen ze: heb, heb je überhaupt wel nagedacht over dit onderwerp? Heb je, hoe, ik heb er wel over nagedacht, niet heel erg veel nog. Ik ben nog bezig eh, om dat allemaal te bekijken ook. Geef ik gewoon een trek toe, ik ben ook niet alwetend. Maar ik ben wel iemand die als enigszins logisch kan nadenken. En als ik het mis heb, eh, ik ben de eerste die toegeeft dat ik het mis heb. Niet direct, wellicht. Eh, ik kan ook gewoon pissig zijn en eh, fucking hell, ik wist het gewoon beter en eh, nu moet ik toch mijn mening gaan bijstellen. Eh, ehm, wat niet leuk is, want dan word je geconfronteerd met je eigen ehm, foutieve denken. Maar het is toch logisch, dames en heren, jongens en meisjes, wanneer je geen kinderen meer in je samenleving krijgt, dat je dus niet meer kunt zorgen voor je ouderen dat je niet meer kunt zorgen voor voldoende voedsel. Dat je niet meer kunt zorgen voor voldoende eh, ontwikkeling van wat dan ook maar. Ehm, de baan ligt voor het oprapen, de kennis die vergaat. Want aan wie ga je die kennis in godsnaam overbrengen? Dus je hele samenleving zakt dan toch steeds verder weg. Dat is toch een oorzaak-gevolg? Dat is toch een logisch gevolg van het niet meer krijgen van kinderen? misschien ben ik wel gek. Als ik gek ben, eh, neem gerust contact met me op. Eh, schrijf het in de comments hieronder. Stuur een mail naar info.cultureelverzet.nl ehm, Misschien kunnen we daar eens een gesprek over voeren. Eh, ik sta er altijd voor open. Maar ik... ik, ik, ik eerlijk gezegd ben ik een beetje flabbergasted. Nou, wat Mark hier zegt. Echt flabbergasted. we have sort of solutions for this automation technology, things that Andrew doesn't robots are going to take care of you. Explain how he gets his orts at all. Mm-hmm. Um, why do I need to though? Yeah. Why do you need to? Yeah, because just get them from the same place basis. you do me. It's a, <laughs> you just, get them from the same place you do me. Uh, okay, so you just I, Mark, you. I, Andrew Wilson, and the arbiter of all things which are moral on planet Earth. Me personally, Mark. You personally. Me personally. So what is, what is your goal um, that you're working towards? Ik, zal hier een klein beetje toelichting geven waarom hij dit zegt. Want ik vind dit fucking grappig. <laughs> Goed. uh, Andrew's hele punt hier is, eh, is eigenlijk vrij simpel. En eh, dit debat is natuurlijk, hè, wat ik al aangaf, dit, gaat over uh, circulair humanisme tegenover eh, het christendom. En wat is beter voor een samenleving? En ze hebben het hier over uh, zogeheten uh, arts. En je, wat zou je moeten doen? En Andrew zijn standpunt is daarin simpel. Die zegt van ja, maar als christen zijnde haal je je, ehm, je wat je zou moeten doen. Dus je, je moraal en je plicht en, en dergelijke, die haal je van uit je religie. En eh, in dit geval is dat dan de christendom. Maar of je nou een christen bent, of je nou eh, jood bent, of je nou eh, moslim bent, maakt niet uit. Als je een religie hebt, dan haal je je morele plicht, je moraal, haal je vanuit iets hoger dan wat je zelf bent. Dus je haalt het altijd van iets wat vaststaat. Dus een vaststaand gegeven, hier staat mijn morele eh, kader. En dat neem ik tot me en dat voer ik uit. Dat is eigenlijk een beetje wat Andrew eh, hier probeert te zeggen, waar, waar dus hij vandaan komt. Maar hij zegt hier tegen Mark van, ja, ik haal zelf dezelfde plek van, van waar het vandaan had, van jezelf, van mezelf. daarom zegt hij ook, I am the arbiter of all that is righteous and all that is good. I know everything and everything is because I think it's the best. Ehm, en dat is natuurlijk ook zo. En als je eh, een seculair humanist bent, eh, of een atheïst, of een agnost, of whatever. Ja, agnosten die ontkennen voor mij dan niet eens het bestaan van een god, maar hebben nog niet echt een, een, een label op zichzelf geplakt van oké, maar dat is de religie die als eh, bij mij past, die als ik volg. Ehm, prima, je, doet, je, je doet je ding maar. Maar als je geen houvast hebt aan iets wat groter is dan jezelf, houdt dat dus automatisch in dat al je morele verplichtingen, al je plichten die je hebt in een samenleving, alles wat je doet voor een samenleving, alles wat jij denkt dat goed is voor, van jezelf komt. Jij bent degene die het bedenkt. Jij bent God in dat verhaal. Iedereen is dan zijn eigen God. En dan moet je hopen dat je met alle goddelijkheid die je in jezelf hebt, samenkomt met zoveel mensen die het daarmee eens zijn, dat je daarmee een bepaald moraal hebt om wetten op te bouwen en dat soort zaken. En ja, dat lijkt me verdomd lastig. Maar dat is wel een beetje wat Andrew hier zegt. Dat, daarom begin ik daarover. En ik, ga hier niet een heel debat eh, proberen op te zetten over eh, ehm, eh, wat is juist, wat is niet juist? Ja, ik wil gerust doen, nogmaals. Stuur me een bericht, eh, kunnen we het eens over hebben. Eh, misschien in debatvorm, misschien kunnen we ook nog een gesprek voeren met elkaar. We hoeven niet direct altijd met elkaar op de vuist te gaan in, in spreekwoordelijke zin, niet fysiek. Ja, dat is eigenlijk een beetje wat Andrew hier, hier zegt. Ik, zal, uh, ik laat nog een klein stukje doorlopen. Uh, volgens mij zijn we wel redelijk aan het einde van wat als gaat over eh, eh, de geboortecijfers. Maar ik laat nog een klein stukje doorlopen en eventjes kijken of er nog wat, eh, wat nuttigs gezegd wordt over dat onderwerp. The elimination of all secular humanists. Really? Mm-hmm. Okay. And can you tell me why that's wrong, Mark? Why is that wrong? Yeah. Where do you get your odds because it's it's sort of you know it goes against what I want, which is human oh, well-being. Oh, it humans. goes against what you want. So what you yeah. want goes against what I want. What I want goes against. What, I'm glad that we were able to clear that up, Mark. So you're you philosophical, saying, you hey, philosophical you juggernaut, you. You would like to get rid of me, and uh-huh. I say, hey, I want the best for all humans out there. So what? There. Yeah. So what makes you right? So I think more humans will be on my side. Oh, that, hey, so it's you consensus. Can't just get rid of me. So it's consensus, Mark. You don't think society is run by consensus? Well, whether it's run by consensus or not, you think you derive your moral odds from from consensus? No. Oh, well then where do you get them from, Mark? I, I, get them from an understand empathy and reciprocity, and I get them from deciding that that and feeling that humans are important. And who gets to determine what that is? You? I do, yeah. Oh, so then you're the ultimate arbiter of morality, just like me. So you're basically saying that your morality is trying to eliminate me off the face of the earth. No, because I said my morality like... is everything that I want, and one of those no, things said, is making sure you your ideology is wiped off the face of the earth. Yeah. You said your goal is to eliminate secular humanists. That's what. No, humanism. Eliminate secular humanism. Yeah. And how will you achieve this? Oh, if I well, say, hey, I'm if not I like change my beliefs. Here's what I would I'm, do. How are you going to As this? the unilateral dictator of the world, I would outlaw secular humanism, and if you practiced it, I'd put mm-hmm. you right in fucking jail. Okay, so you would take away my freedom because I disagree with yeah, you. why is that wrong though, Mark? Christian morals, ladies and gentlemen. Why is that Christian wrong though, morals. Mark? Why is that wrong? Why is that wrong? Yeah well, how would you like it if I basically said, well, I'm just going to throw all Christians in jail? Wait, don't you guys say this that, that atheists just want to, you know, want to destroy Christianity and yeah, stuff? Yeah, but Mark, why is it actually wrong except that you're the arbiter of all that is moral? You're the arbiter of all that's moral. You I agree. So. so. if I'm the arbiter yeah. of all that's moral, then if I'm going to imprison all secular humanists, that's moral, right? It's moral for you. It's not for me. Oh, so then who's the ultimate uh, arbiter of morality for you? Who said there was ultimate arbiters? Well, there uh, so there's just a arbiter. Who's that? Well, it's intersubjective. We kind of talk among ourselves and sort of say, "Hey, what do you want? What do you want?" And most people do want to have and and understand that we live together and have to provide each other with some kind of functioning society. Because so is, if you have so a society again? where you go around throwing in prison just people that you don't like, you will basically have a society that, is functions. horrible to live in. But functions fine. But is horrible. Goed, uh, dit is enkel eventjes genoeg voor, uh, voor nu. Zo. Um, maar ik heb nog één videootje uh, die ik met jullie wil delen. En dat gaat eigenlijk, komt dat vanuit dit debat. Um, en zoals ik al zei, die Andrew Wilson volgt al een tijdje. En die heeft zijn eigen kanaal. Eh, op YouTube en op Kik. En eh, eh, Kik, Kik heet het ding toch? Moment hoor, even zien. Ja, kik.com. K-I-C-K.com. Uh, ehm, en dat doet hij samen, heeft hij samen met Jake Rattlesnake, ook zo'n ehm, vlogger, YouTuber, ehm, figuur. Uit Australië heeft hij een, een, een, een, show en dat heet The Extravaganza. En afgelopen vrijdag hadden ze voor het eerst dat ze eh, de Open Line Friday hadden. En dan kunnen mensen inbellen. En eh, hebben we gewoon eens gedaan. Onder het motto van eh, Why the fuck nerd? En toen heb ik hem dus deze vraag gesteld. Eh, ook over die declining birth rates en dergelijke. En ehm, ja, ik ga niet al vertellen. ik ga mezelf wel eventjes iets anders neerzetten. een beetje verkleinen. Ik zet mezelf even hierboven in voor de verandering. Zo, hoppa. Hè? Kan schelen. Doe we allemaal aan de fly. Ehm, ja, dus die extravaganza. Open Line Friday. Mr. Ehm, Andrew Wilson. Mr. Jake Rattlesnake. Ik zal zijn ding ook delen trouwens straks. Ehm, dit was mijn eerste keer dat ik eh, in een Amerikaans of Engels sprekend in ieder geval eh, programma, tussen aanhalingstekens programma zat. Ehm, misschien kom ik ook daardoor een klein beetje over alsof ik eh, eh, een beetje terughoudend ben, maar eh, nou fuck it. We gaan gewoon kijken, luisteren en dit laat ik gewoon even afspelen. Geef ik ook even geen commentaar op, want het zo lang duurt dit stukje niet. Ehm, maar ik wilde toch eventjes als voorloper, zeg maar op alles wat er nog gaat komen straks, ehm, om het allemaal even terug te brengen naar ons kleine kikkerlandje Nederland. ja, wil ik toch even dit met jullie delen. All right, Peter, you're live. Hi guys, can you hear me? Yeah. Yep. the way, all the way from the Netherlands. Hey. Um, <laughs> I got a question for you. Andrew. You know I, I can just... count to ten in Dutch. You can count to ten in Dutch. Yep. Do it. 1, Not bad at all. Not bad at all. Jeez. Didn't Thank expect you. that from an Aussie, though. That sounded like you were giving a Hitler speech, <laughs> Jake. <laughs> 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. I thought, I thought for sure, dude, I was going to look outside. There was going to be fucking uh, Stukas coming at us here, bro. <laughs> keep that arm down, Jay. Keep it down. Keep it down. Sorry, sorry. All right. All right. Question. All right. Andrew, I was watching your um, uh, your debate with Mark Reed on the modern day debate and uh, uh, on the declining birth rates. Yeah, uh, I, I, I recently had a, a, conversation with a friend of mine, and I told him, and in the Netherlands as well, uh, we are declining rapidly. It's, yeah. about 1.4 percent per woman, uh, something of 1.4 child per woman. And he just said, "Yeah, so what, man? Who cares?" Yeah. Well, um, we should all care. What what would be your rebuttal to someone saying shit like that? Yeah. So there's two. There's two main things that I would attack. The first is that there was a book. You can look this story up, and you should. It's called The Population Bomb. And it was written by a, a guy who was basically postulating that when the population of the future, when it reached, you know, uh, six, seven, eight billion, uh, that it was going to have these massive detrimental effects and the world was going to end up starving. Half the world was going to end up starving. They dropped this book all over the world all over the world in order to, to get people to curtail. Dus ik heb toch een pauze, want eh, ik heb het boek gedownload ondertussen. Ik heb een klein stukje gelezen. En die is eh, geschreven door een andere dokter, eh, wat hij wat ook zegt. Ehm, wat ik er dus van gelezen heb, en wat ik nu denk is van... het is een oud boek, eind jaren 60, 1968 uit mijn hoofd is het boek uitgekomen. Ehm, en wat ik er dus van gelezen heb, denk ik eigenlijk alleen maar hoe is die man in vredesnaam hier op dat gebied een expert? Want uh, ja. Uh, ja, Andrew die vertelt zo ook nog wel iets, iets, iets verder over. Maar hij voorspelt eigenlijk een beetje het einde van de wereld. Want we hebben te veel mensen en we hebben te weinig voedsel. We hebben te veel dit, te weinig dat. En het gaat allemaal niet best. Het is een beetje een doomsday scenario boek. Hè, waar die Mark Reed het net over had. Dat, dat wat Andrew zei, dat dat doomsday zou zijn. Eh, dat boek dat gaat daar eigenlijk volledig over. En ehm, ik ben dat nu aan het lezen en echt krankzinnig. Op alle niveaus. Sorry dat ik hem toch even pauze zet, maar dat wilde ik toch eventjes kwijt. heb ik dus nog niet uitgelezen. Eh, ik heb een linkje volgens mij. Hij staat gewoon online. Ik zal, ik zal het boek delen ook in de, eh, in, in de omschrijving van deze video. Um, you know, their reproductive habits and this kind of thing. And it was it was a big deal. The population bomb was a big deal. And this is where you got like that we need to send condoms all over the world because these third world people are going to start eating us out of house and home, blah, blah, blah. It actually, the opposite effect happened. What we found out was when you have a massive human capital to draw off of, they can actually work the land and they can handle the logistics of the delivery of these products in a way that you can't do with limited human capital. So that that's what's so funny about it, right? It's like global logistics requires tons and tons and tons of people, it requires billions of people working in unison to deliver all these goods all over the place and produce them. And actually by removing that human capital, you don't curtail it moderately. You can you curtail it majorly. So if you if, here's a good way to think about it. If you take one man's labor right? And then you add another man, it doesn't actually double his labor output. It, it he now has four times the labor output, right? It's now it, and that's how it kind of quantifies, right? When you have more people, like for instance, if you want to see something amazing, you can watch a well trained military unit set up an entire base camp in 20 minutes, right? with that human labor. It's it's incredible to watch, right? It's like ants just all, <laughs> you know what I mean, all yeah, running exactly, through exactly, and yeah. setting it all up. But if you take even half of that away, it doesn't become 40 minutes, it becomes an hour and a half. Becomes an hour and a half yeah. because you're curtailing so much labor. Not only that, but then kind of the second issue is okay, if we're not Kijk, wat hij hier zegt, dat is wel. Uh, zet ik hem toch weer op pauze. Hè? Uh, al is het alleen maar om eventjes een vertaling te geven wat hij hier zegt naar het Nederlands toe. Uh, wat hij hier eigenlijk zegt, hè, eh, als je als één persoon iets gaat doen, iets gaat verrichten, dan. Ehm, en, je, en, doet dat nu niet meer alleen, maar ineens met twee mensen, dan verdubbel je niet je, eh, je, het, het, werk wat je verzet wordt niet verdubbeld, maar wordt verviervoudigd. Dus als je ehm, met één persoon een, eh, nou, ik noem maar bijvoorbeeld een schutting gaat bouwen. Ehm, en je moet vier schuttingen bouwen. Dan ben je er in je uppie bij daar een uur per schutting. Bewijzen van eh, een uur per schutting bezig. Zou je vier uur bezig zijn. Maar als je daar een tweede persoon bij voegt vanaf het begin. Kun je die vier schuttingen neerzetten in een uur. Dat is wat hij hier eigenlijk zegt. En dat is ook wat hij zegt met die. Eh, eh, als je een, een goed operationele uh, legermacht hebt die als een uh, legerkamp moet opzetten, ja, dat is uh, step of the finger. En dan staat, dan staat dat gewoon. En als je de helft van, dat, van, van die unit weg zou halen. hij zegt, het duurt 40 minuten voordat ze dan dat kamp hebben staan. En als je de helft weghaalt, dan duurt het in één keer anderhalf uur. Dus dat is een, een, de, de helft van de mensen. Maar je doet er meer dan de helft van de tijd over om hetzelfde te bereiken. En dat is dat is zijn, zijn punt hier. En dat, dat is natuurlijk ook een beetje waar als de, die, die populatie, eh, als die naar beneden gaat, zul je dus met minder mensen hetzelfde werk moeten doen, maar je doet er wel een keer zo lang over. Dat is eigenlijk zijn punt. Placing ourselves, how are we keeping our population up? That's going to be through mass migration, right? So then all you're really talking about doing is just replacing our people group. That's it. Yeah, that's what we've been doing in Europe for a very long time yeah. now. I think about 60, 70, maybe 80 years. Uh, but then the problem would still longer be, at least for as I'm concerned. Um, th- when, when you get all those people, all those migrants in, uh, who's going to populate those countries? Because well, eventually, it's worse when you bring the migrants in. Yeah. By the second generation, they have the same reproductive rates that the domestic population has. So, so all you're con- constantly having to appeal. Mm-hmm to uh, other groups of people who are reproducing to eventually replace the entire group that you have. And of course, people uh, like the Japanese and the Koreans and things like that, they don't want their people group to be replaced. And so their governments are like, wait a second, we would still like to keep our Japanese nation Japan. And so they're trying to have reproductive policies for that to be the case. And what a leftist will just say is they'll be like, oh, well, that's fine. Who cares? Yeah, exactly. That's fine. Who cares? Go ahead and replace them all. Fuck them. Who cares? You know what I mean? Yeah. But I think it's visceral. It's like a visceral reaction from people when you say the domestic people group who can't replace. Like, if you were to ask a leftist, for instance, what about Native Americans? Is it okay that their people group is being replaced because they're not reproducing? They'd be like, no, we want to preserve that people group, right? Yeah, so, exactly. yeah, exactly. so it's it would be the same argument the other way. Okay. Well, thank you, man. Mm-hmm. Really appreciate it. Eh, And, have, have a good, day, brother. Take care. Thank you. Ja, dat was hem. Ehm, als je trouwens een beetje ziet, ik mijn hoofd gaat tikken, ben ik wel helemaal gestoord van die vlieg. Ik krijg hem niet te pakken, dat beest melkt het snel af. Maar goed, anyway, eh, lekker boeien zullen jullie denken. En terecht. Maar wat Andrew hier natuurlijk zegt is, eh, is wel gewoon keihard de waarheid. Hè? Uiteindelijk als je... Ehm, want het punt is, ik probeerde het te maken bij hem en hij had hem direct al door, want eh, eh, hij heeft die vraag natuurlijk al duizenden keren beantwoord. Ehm, eh, wat ik net, net, ook al zei, als je je migratie hierheen haalt, dan heb je geen populatie meer in het land van waar die mensen vandaan komen. En dan zakt daar de populatie dus ook in elkaar. En wat hij zegt, hè, de, de, de, de, en wat ik net, net, net eigenlijk ook al een beetje zelf zei, de tweede generatie of de derde generatie van de mensen die als hier naartoe komen, die passen zich aan aan de eh, aan, aan de herpopulatie, eh, herpopulatie, repopulatie van, van de beschaving. Daar. En je vervangt de mensen die als daar al wonen. Dus als we hier even naar Nederland eh, kijken, even inzoomen naar Nederland. Dan vervang je dus de Nederlander. Of, of je kunt het ook anders zien, zoals links Nederland dat, dat graag doet. Ehm, je vervangt niet zo, die, die zeggen je vervangt niet zozeer de Nederlander, maar je krijgt wel een nieuw soort Nederlander. Ja, dat, dat vind ik een beetje hetzelfde als eh, je de Nederlander vervangen. En dat is mijns inziens niet wat je zou moeten willen. Ehm, ik denk dat wij als Nederlander best trots mogen zijn op de cultuur die wij hebben. Eh, hebben wij in het verleden dingen gedaan die niet, niet zouden hadden moeten gebeuren? Ja, ongetwijfeld. Maar dat neemt niet weg dat we we ook heel veel dingen gedaan hebben die als juist heel goed zijn voor de wereld. Die als ons als natie, als Nederland zijnde, verder gebracht hebben. En dat is eigenlijk een beetje ehm, het probleem met migratie. Althans, vanuit mijn perspectief. En eh, nogmaals, heb je er een andere mening over? Weet er eens over hebben. Uh, laten we het erover hebben. Laten we het daar juist eens over hebben met elkaar. Laten we dat, dat dat is een beetje het doel van cultureel verzet. Daarom heet het ook cultureel verzet. Want ik wil mij verzetten tegen het platslaan van al die, die, die, ehm, die andere meningen. Eh, jij doet er niet meer toe, je gaat een label op geplakt. Want je zegt nu dat je Nederlanders eh, ziet dat Nederlanders vervangen worden. Dus je bent een racist en een fascist en een Al die, die walgelijke kreten die ze dan uitkramen. Beide kanten van het politiek spectrum trouwens. Het is niet alleen maar een probleem op links of een probleem op rechts. Nee, dit, als ze iets als ze iets samen goed kunnen, dan is het elkaar labels opplakken over hoe, je wel of niet deugt. Eh, of je bent een. Ja, goed, anyway. Uh, daar wil ik ook niet te diep in gaan. Als je er iets van vindt en je bent het niet met me eens, of je, eh, je vindt het interessant om daar met mij in gesprek over te gaan, stuur me een mailtje. info.cultureelverzet.nl Stuur een mail, dan ga ik daar naar kijken. kijk ook in waar we het over hebben. Dus laat, zeg, geef even je naam door, je leeftijd. Ehm, vind ik toch wel belangrijk. Minimaal 18 Eigenlijk zou ik zeggen minimaal 25, maar eh, anyway, 18 is de rechtmatige leeftijd hier in Nederland om mogen stemmen. Dus laten we dat, dat daarop vaststellen. En ehm, ga gewoon met je in gesprek. Misschien leer ik er nog weer van. Dat zou wel heel goed kunnen, want ik weet echt van heel veel dingen helemaal niks. Ehm, en, en daarbij zijn ook heel veel thema's echt super complex. Dus dan moeten we het daar misschien nog eens wat, eh, wat, wat meer over hebben. Maar goed, even teruggaan naar, eh, naar het onderwerp van vandaag. Want het onderwerp van vandaag is natuurlijk die teruglopende geboortecijfers. Want we hebben nu eh, eh, dat gesprek gezien met die Marguerite en Andrew Wilson. En, en, mijn vraag die ik gesteld heb aan Andrew. En ehm, eerlijk gezegd moeten we dat nu gewoon eventjes op Nederland gaan terugdienen. En wat ik al zei tegen Andrew net ook. In Nederland is dit moment het aantal kinderen per vrouw zit op 1,43. En dat is volgens het, het CBS, 2024. Die cijfers die kunnen we dus ook gewoon opzoeken. Die, die zijn gewoon beschikbaar. Het is niet iets wat ik op mijn duim zuig. Niet iets wat ik graag wil dat de waarheid is. Of, wat dan ook. Dat is gewoon zoals het is. Hm. En die dadelijk die is structureel. Dat kunnen we ook gewoon zien. Die cijfers. Uh, eh, eigenlijk is het al sinds 2010 structureel. ik kijk nu af en toe even over mijn camera heen naar mijn, naar mijn scherm. Eh, maar die, die daling die is dus al structureel sinds 2010. En eh, dat is sinds 2020, dus in de laatste vijf jaar, is dat eindelijk een versneld aan het afnemen. En waarom neemt dat zoveel af? Omdat, uh, ja, ik zou zeggen feminisme. Ja, dat is misschien een beetje een harde claim die als ik daar doe. Ehm, maar ik denk dat dat toch eraan ten grondslag ligt. Nu zeg ik niet dat feminisme heel erg slecht is of heel erg goed is. Dat, dat, dat wil ik me nu niet aan branden. Nogmaals, we het erover hebben, stuur me een mailtje info.cultureelverzet.nl. Gaan we kunnen we het ook daarover hebben? Prima. Allemaal prima. Hè, maar ehm, de, de, de, reden dat ik dat zeg, dat, dat feminisme daar ten grondslag ligt, is omdat ehm, ehm, eh, prima, ik ben er helemaal geen, tegenstander van om te zeggen van of geen voorstander, misschien zeg ik het nu alleen maar verneukeratief om. Maar eigenlijk wat ik wil zeggen, eh, vrouwen mogen ook best studeren. Hè? Dat, dat was het, natuurlijk het recht van, van, eh, van feminisme in de eerste golf. Wat ze zeggen van eh, stemrecht. en we willen gewoon ook naar school kunnen gaan om een studie te doen. En ehm, maar dat is wel een beetje het punt waarop het gezin lager komt te staan. Op de prioriteitenlijst, zullen we maar zeggen. Ehm, en dat is denk ik ook wat we terugzien carrière maken, eh, studeren, eh, lang studeren vaak ook. Dat staat tegenwoordig hoger op de prioriteitenlijst van heel veel eh, mannen, maar ook vrouwen. En vooral vrouwen, mannen die kunnen niet een kind baren. Hè. Die, die heb je maar vijf minuten nodig, om het even grof te zeggen. En de rest gebeurt allemaal in het lichaam van de vrouw. En de vrouw die heeft daar ook natuurlijk de meeste, heeft ook meeste impact op de vrouw. En daarom is het goed om na te denken over eh, over dit soort zaken. Eh, want als je er niet klaar voor bent, dan moet je er ook zeker niet aan beginnen. Ik zal niet zeggen dat je gepusht moet worden om het te doen. Maar ik denk wel dat het vanuit de overheid van belang is dat we dat eens wat meer weer gaan normaliseren. de, de propagandamachine die draait sowieso. En propaganda is een vies woord sinds de Tweede Wereldoorlog. Ik ben me daar volledig van bewust. Maar propaganda is gewoon iets verkondigen en herhalen en herhalen en herhalen en herhalen. Totdat het zo inherent is geworden aan de samenleving. En, en dat is tegenwoordig eh, carrière maken. Eh, we hebben nu eh, twee personenhuishoudens, wat in je uppie kun je het eigenlijk al niet eens meer redden. En dat is wel een probleem, dames en heren. Dat is wel echt een probleem. En dat is een probleem die zien we op vele andere vlakken ook. mensen die wachten heel lang met samenwonen. Mensen wachten veel te lang met kinderen krijgen. Mensen wachten veel te lang met relaties trouwen gebeurt zelden tot niet meer. En als je al getrouwd bent, eh, dan is het ook maar. En je bent weer gescheiden. No problemo. Eh, om welke reden dan ook. Hè? Oh, oh, ja, ja, ik zag het niet meer zitten. Ja, prima. En, en, dat is natuurlijk iets wat als niet prima zou moeten zijn. Dat is iets. iets ehm, ik denk dat dat een, een inbreuk is op, op een gelukkig leven. En ik denk dat we daarom ook zoveel depressies en dergelijke zien. Maar goed, ik dwaal af van het onderwerp. Hè, wat zoals we zeiden, eh, ehm, ja, onderwijs en carrière die hebben dus prioriteit gekregen, voornamelijk bij vrouwen. Ehm, en dat wordt in onderzoeken expliciet genoemd als de oorzaak van het uitstellen of zelfs afzien van het hebben van kinderen. Daarbij blijft abortus legaal. Ehm, daar kunnen we lang en breed over twisten, maar mijn, mijn, persoonlijke visie daarop is, is, is heel simpel en misschien heel hard. Dat kan, nogmaals, heb het er met me over. Hè? Als je het er niet met me eens bent, kunnen we het daar echt over hebben. Rationeel gesprek voeren. Eh, maar abortus is moord. Je beëindigt het leven van een kind. dat het kind nog niet geboren is, zwaar. Maar het leven van het kind, het DNA-stelsel van het kind, is uniek. Want die komt van de man en de vrouw. Er wordt samen een nieuw kind. En dat nieuwe kindje zit in de baarmoeder van de vrouw. Ehm, wil je dat niet? Ben je niet klaar voor kinderen? Ehm, dan kun je een aantal dingen doen. Je kunt natuurlijk voorbehoedsmiddelen nemen. Eh, de pil, je kunt de pil gaan, je kunt eh, condooms gebruiken. En dan hoor ik mensen zeggen, ja, ja, maar die zijn niet altijd 100% waterdicht. Oké, prima, goed. Maar je kunt ook gewoon één ding niet doen. En dat is gewoon geen seks hebben. Het gewoon niet doen. Gewoon de benen gesloten houden. Mannen houden de broek aan. Niks aan het handje. Hoef je ook geen abortus te plegen. je toch? Dat is toch geweldig dat er gewoon een oplossing is voor het probleem. Dat is toch mooi, hè? En ik weet wel dat is in deze tijd is dat niet meer normaal. En dat is, dat is abnormaal gebleken. Eh, eh, in, en zeker in de laatste nou, 30 jaar, 40 jaar eh, is dat niet meer de norm. Zou wat mij betreft meer de norm mogen worden. dat er, ehm, want abortus wordt tegenwoordig gezien als een voorboordsmiddel En, um, en dan hoort mensen zeggen, ja, maar wat nou als de vrouw... SE eh, is eh, tegen de wil in, laat maar zeggen, zwanger wordt. Ja, dat is verschrikkelijk. Dat is echt verschrikkelijk. Ehm, maar daar kun je op twee manieren tegen aankijken. A, je kunt dan zeggen, oké, op dat moment is abortus ehm, prima. En dat kan. Dat, dat kan een visie zijn. De andere visie kan zijn, je gaat kwaad met kwaad bestrijden. Dus omdat de vader van het kind iets gedaan heeft wat echt verschrikkelijk is. Hè? Eh, begrijp me niet verkeerd. Als een man dat doet, chemisch castreren, fysiek castreren. Ik ben voor. Ehm, weg met zulke mensen. Die moeten zich niet voor kunnen planten. Dat kunnen ze ook nooit weer doen. Hè? Ehm, ik vind het ugh, walgelijk. Maar daar staat wel tegenover dat je het kind niet kwalijk kunt nemen voor de daden van de ouders. En dat doen we op dit moment wel. Dat is ook een, punt dat is ook een manier om er tegenaan te kijken. En um, ja, ik weet niet wat beter is. Ik vind dat, dat is best wel een, een, een, een ethisch dilemma voor mezelf. Ik ben er mezelf ook over aan het worstelen. Want eh, aan de ene kant zeg ik, ehm, elk leven is kostbaar. Het leven begint bij conceptie, dus niet doen. Geen abortus. Maar aan de andere kant, eh, zelfs nu ik het erover heb, worstel ik daarmee. Dus dat is echt een, vraagstuk waar ik nog, nog lang niet uit ben. Daar moet ik echt nog meer over nadenken. Ehm, misschien dat dat dus ook weer kan in zo'n gesprek die als ik al voorstelde, eh, om, om, eens, eh, om eens te hebben met elkaar. Ehm, maar goed, abortus blijft dus legaal, eh, mag gewoon. En tussen de, jaarlijks zijn er dus tussen de 30.000 en 50.000 abortussen die gepleegd worden. Dus die zwangerschappen die gewoon afgebroken worden, kindjes die gewoon uit de baarmoeder gerukt worden. En dat is structureel dus meer dan 1 op de 7. Dat is best veel. Dat is best veel. Ehm, maar daarnaast is het natuurlijk ook niet altijd even gemakkelijk. Hè? Eh, een woning vinden tegenwoordig is ehm, bijna onmogelijk, zou je wel kunnen zeggen. Want er worden geen woningen meer bijgebouwd, want het tikt af. Ehm, en daarmee geef ik misschien al iets te, iets te veel weg over hoe ik denk over het stikstofprobleem. Maar goed, anyway. Ehm, maar voor jonge stellen, en eh, voor, voor jonge gezinnen, is het heel erg moeilijk om een woning te krijgen. En dus heel erg moeilijk op jezelf te gaan staan. En aangezien je allebei moet werken, moeten dus je kinderen opgevoed worden door een vreemde. En ook dat is denk ik een probleem die we ook terugzien in de samenleving. Waardoor, want als je je kind naar de kinderopvang brengt, dag in dag uit, omdat je zelf moet werken om rond te kunnen komen. Dat lijkt mij niet de meest ideale voor het kind. Die wordt de hele dag gescheiden van de ouders. En je hebt als ouder totaal geen invloed meer op wat het kind te horen krijgt op een dag. Helemaal niks. Want die hoort de hele dag dingen van vreemden aan. En is het goed omdat ze leren omgaan met andere kinderen en andere soort dingen, omgaan met andere mensen? Zeker, super, hartstikke mooi. Maar wel onder de voorwaarde dat de ouder daarvan af weet waar die naartoe gaat, met wie die in contact komt en al dat soort dingen meer. En die plicht die je hebt als ouder, die leg je nu eigenlijk bij een vreemde neer. En dat is denk ik niet, eh, dat is denk ik niet helemaal de bedoeling. Maar tegelijkertijd is er ook niet echt een politieke wil in Nederland om dit aan te passen. Want de politieke wil is er juist voor. Meer, eh, je moet met z'n tweeën werken. En we gaan de belastingen verhogen. En dan moet je nog meer afdragen. En dan heb je nog minder geld over in de maand. Dan kun je nog minder doen voor je kinderen. Dan kun je nog minder kinderen hebben. En ja, dat willen ze graag oplossen met volkingskrimp of met immigratie. Lijkt mij niet ideaal. Ik denk dat het gezinsbeleid dat dat aangepast wordt en dat ze dus meer moeten gaan pushen op gezinnen. Eh, op het, ehm, maak het maar weer normaal dat je getrouwd bent, dat je een man, een vrouw hebt die al samen één zijn eh, in een gezinshuishouden en die al zorgen voor de kinderen. Ik denk dat dat veel beter is. Ja, wat ik stelde eh, eh, eh, tijdens de, deze video heb ik een paar vragen gesteld. Hè. Zo, wat gebeurt met de samenleving waarin het krijgen van kinderen als een belemmering wordt gezien? Ja, die samenleving, zoals we hebben kunnen zien ook in, in het debat met, met Mark Reed van Andrew Wilson, die stort in elkaar. Dat is een samenleving die instort en daar kunnen we helemaal niks aan doen. Als je geen mensen hebt om je bevolking te vervangen, dan stort je in. En dan heb je over een paar jaar helemaal niks meer om over te spreken. volgens mij, als, het voor, als ik het voor Nederland heb, doorgerekend komen we op zo'n plus-minus nog 300 ehm, jaar. Eh, nee, eerder zelfs nog. Als de trend. Dat, dat, het, zou 300 jaar zijn op het moment dat de geboortecijfers blijven zoals ze nu zijn. Dus dat we 1,43 kind per vrouw krijgen in Nederland. Als, als de vrouwen dus 1,43 kind zouden krijgen gemiddeld. Dan zou het nu nog zo'n 300, 350 jaar duren voordat de Nederlandse samenleving volledig weg is. Dat is geen mooi beeld. Dat is helemaal niet het beeld die graag de wereld in helpt, maar dat is wel de waarheid. Maar als we de. Het gaat natuurlijk nu naar beneden. Hè? Dat hebben we vast kunnen stellen ook de hele tijd. Eh, we zien dit gebeuren. Wereldwijd. Niet alleen in Nederland, maar dat zien we in, in, in heel de westerse wereld en in Azië zien we dat. En als dat zo doorgaat, zou het betekenen dat wij over drie à vier generaties nog maar 21% van de bevolking over hebben. Dat is circa over 120 jaar, 130 jaar zitten wij als Nederlands zijn nog maar op 21% van de bevolking. Dat is een angstaanjagend beeld. En eentje waar de politiek helemaal niks, maar ook echt helemaal niks aan doet. Helemaal niks. Die de politiek is alleen maar bezig met, met de kleine dingetjes, met, met de micro, maar niet met de macro. Niet met de dingen waar het echt om gaat. Om te kijken, oké, maar hoe gaan we dat probleem oplossen? Hoe gaan we nou echt ervoor zorgen dat dat we daadwerkelijk weer een populatie hebben om nog voor te zorgen als politiek zijnde. Want dat is er straks niet meer. Dat is niet een doomsday scenario vanuit mij, dat is het doomsday scenario vanuit de wiskundige formule die erachter zit. Dat is de statistieken die dat aangeven. Dat is iets wat als zo is. Een feit. Als dit zich door, zo doorzet zoals het nu gaat, hebben we echt een probleem. Ehm, en zoals ik al zei, de autotone bevolking die krimpt. Is gewoon zo. De carrière die krijgt voorrang boven gezinsvorming. En dat is ook iets wat gepusht wordt in de samenleving. Als je geen opleiding gedaan hebt, zeker als, eh, als vrouw zijn, ja, dan hoor je er gewoon niet bij, doe je niet meer mee. En zelfs erger nog, eh, ik, ik heb heel veel, eh, of heel veel, ja, ik heb toch best wel een aantal gezinnen die als gezegd hebben van, nee, vroeger het op de traditionele manier. Hè. De man werkt, die zorgt voor het huishouden voordat er geld binnenkomt. En de vrouw is thuis met de kinderen. Zodat die de opvoeding zelf kan doen. Dat, dat zeggen ze er ook altijd bij. Wij vinden dat belangrijk dat niet de vreemde onze kinderen opvoedt, maar dat we, dat, zelf, dat we zelf in de lead zijn daarin. En die zeggen constant allemaal tegen mij: daar krijgen we zoveel gezeik over krijgen we zoveel pushback over vanuit mensen om ons heen, vanuit vrienden, vanuit familie. Die zijn allemaal zeggen, ja, maar hoe, daar ben je straks helemaal niet meer zeker van, van, van een leven. Daar kun je straks helemaal niet meer werken, daar kun je straks helemaal niks, daar kun je geen inkomen meer hebben. Want je, je, je hebt geen opleiding gehad, je hebt geen diploma op zak. Ja, oké. Maar het hele idee van trouwen is er niet om te gaan scheiden. Het hele idee van een gezinvorm is er niet om uit elkaar te gaan en gezinnen gebroken te maken, dat is toch niet het, hele, dat is toch niet het idee van trouwen? Of heb ik het niet begrepen? Ja, kan hoor, misschien ben ik wel gek. Maar dat is wel wat er nu gebeurt. En ehm, als je daar wat van zegt, zoals ik dat nu doe, dan ben ik eigenlijk een xenofoob. Ja. Terwijl ik eigenlijk zeg, eh, die, die situatie we zitten is gewoon echt fucked up. Is echt fucked up tot als een malle. Maar we hebben het allemaal zelf gedaan. We zien het gebeuren, we hebben het zien gebeuren en we laten het gewoon gebeuren. En als zolang we dat blijven doen, dan gaat het niet goed komen. Dan gaan we afglijden. Ehm, wat we nodig hebben is dus dat het aantal geboortes weer omhoog gaat, het aantal kinderen weer omhoog gaat. Je moet gemiddeld op 2,1 zetten per vrouw. 2,1 kind per vrouw, dan kun je je populatie zoals je die hebt, kun je die vervangen en dan, dan blijf je een beetje bij. En doe je dat niet, dan hebben we echt, echt een probleem. Dan hebben we vergrijzing, dan kunnen we niet meer zorgen voor onze ouderen. Dan hebben we een arbeidstekort, die al, heb ik ook al vaker genoemd. Maar dan hebben we gewoon niet meer genoeg mensen om nog het werk te doen wat er zou moeten gebeuren. De sociale zekerheid die klapt in. Waardoor de belastingen nog verder omhoog moeten. Waardoor je dus nog minder overhoudt. Ja, waarom zou je nog gaan werken? Ik weet het niet. Als je alleen maar werkt voor een ander. Wat levert het dan nog op? Waarom zou je het dan nog doen? Eh, daar, daar, heb je, eh, je hebt geen, geen, eh, je hebt geen jongeren. Je hebt geen werkers meer. Je hebt dus geen belasting meer die je kunt innen. Dus je hebt ook geen AOW meer. Dus mensen moeten doorwerken tot ze letterlijk erbij neervallen. En als ze erbij neervallen, is er niemand die ze nog helpt op te staan. Het is geen rooskleurige toekomst, mensen. Het is geen rooskleurige toekomst. Eh, je hebt natuurlijk culturele erosie, want je importeert mensen. Uh, mensen die komen hier naartoe. En, dat is aan, aan zich. Aan zich is er niks mis met migratie. Begrijp me niet verkeerd. Dat is, aan zich is daar niks mis mee. Maar met de getalen waarin we dat de laatste nou, 50, 60, 70 jaar gedaan hebben zijn we af gaan op het feit dat er straks geen Nederlander meer over is. Ook niet vanuit de migratie, want nogmaals, die passen zich ook aan op een gegeven moment eh, na, na twee, drie generaties. Of een één of twee generaties moet ik zeggen. Na de geboortelevels eh, van het land waar ze naartoe zijn gegaan. Dus als mensen hierheen komen vanuit het buitenland en die gaan hier wonen en leven, passen ze zich aan aan de maatstaf van het land. Dat is nou één keer wat er gebeurt. En dan kun je dat wel zeggen van ja, immigratie is daar een mooi labmiddel voor. Dus meer mensen en nog meer mensen en nog meer mensen. A, de Nederlandse identiteit verdwijnt. B, die mensen die passen zich aan aan de uh, geboortecijfers van het land waar ze naartoe gaan. Dus je lost het probleem niet op. Het is eh, voor de korte termijn lijkt het dan, hè, dat is gestabiliseerd, maar uiteindelijk is het, zakt het gewoon weer weg. Ja, het is geen mooi vooruitzicht mensen, leuk en kan ik het ook niet maken. Ehm... Ja, dat is zoals het is. Mensen, ik rond eraf. Ik ga afronden, want eh, het duurt allemaal heel lang. En ik eh, hoop dat jullie tot dusver nog steeds gekeken hebben. Eh, wat ik al zei, mocht jullie nou zeggen van... Nou, ik heb ook een onderwerp die ik al eens wil bespreken met, met Peter... dan stuur een mailtje info.cultureelverzet.nl Je kunt ons volgen, of, ons. Het is nu nog niet ons. Ik hoop dat het ons gaat worden uiteindelijk. Maar je kunt ons vinden op Instagram, cultureelverzet.nl uh, kun je ook altijd een, eh, een, een, een DM sturen. En dan eh, gaan we kijken of we daar wat mee kunnen. We gaan kijken of we die onderwerpen een beetje op elkaar af kunnen stemmen. Misschien heb je wel iets te zeggen over het onderwerp dat we daar behandeld hebben. Misschien wil iets, iets kwijt over migratie. Misschien wil je iets kwijt over hoe wij als Nederland op dit moment failliet aan gaan zijn. Hè? Want dat zijn we als land. misschien heb je een, een, een, standpunt waar je het met me eens bent. en wil je het gewoon eens wat verder uitdiepen. Misschien heb je het beter niet met me eens. misschien ken je mensen waar je wel eens mee in gesprek wilt. Juist om dat te bespreken hier. Dan ben ik jullie moderator, dat is allemaal geen enkel probleem. Ehm, ja, dat is het eigenlijk. weer rond ik dus af vandaag, dames en heren. Uh, dankjewel voor het kijken. Eh, mocht je nou zo hebben van, hé, hey, die Peter, die, die doet het goed. Dat kan die goed. Ehm, dan kun je mij natuurlijk steunen. En dan, eh, dat zie ik ook graag. Um, kijk of ik het linkje... Yes, kijk, daar is die. Je kunt altijd de donatie doen via buymeacoffee.com slash cultureel verzet. Ehm, alles wordt gewaardeerd. Eh, ik heb er nu ook uh, abonnementsvormen op staan, dus dat je ons maandelijk steunt. wat natuurlijk absoluut gewaardeerd gaat worden als je dat gaat doen. want met dat geld kunnen we investeren in nog betere equipment. Kunnen we een keer iemand aan nemen die als ook de video's anders bewerkt. Die als wat meer zorgt voor een meer soepele overgang van alle verschillende beelden waar we naar zitten te kijken elke keer. Eh, mocht je er nog helemaal niks vinden. En eh, voel je totaal niet verplicht als je geen zin hebt om te doneren. Als je zegt van ja, zoek het uit, dan niet. Prima. <coughs> Pardon. Um, ik kom zelf al gerookt wat ik net gedaan heb. Ehm, anyway, mocht je nou uh, eh, zo zeggen van eh, die gozer die heeft het goed voor elkaar en daar wil ik meer van zien klik op die subscribe button van, eh, van YouTube. Dus abonneer je op dit kanaal. Eh, like natuurlijk deze video als je straks eh, weg bent. want dat is belangrijk voor het YouTube-algoritme, zodat we ook meer gevonden gaan worden straks. En ik wil je eigenlijk gewoon zeggen, dankjewel voor het kijken. En ik hoop gewoon dat we elkaar snel weer treffen. Wellicht hier, wellicht elders. Who knows? Dames en heren, dankjewel voor het kijken en tot het volgende Cultureel Verzet. Ciao.